Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Van de 62 mensen die zijn opgepakt rond het geweld in Amsterdam zitten er nog 10 vast. Het gaat om 8 volwassenen en 2 minderjarigen. Supporters van de Israëlische voetbalclub Maccabi zijn vannacht belaagd, mishandeld en met vuurwerk bekogeld. En burgemeester Halsema vertelt hoe dat eraan toe ging. Haatdragende, antisemitische relschoppers en criminelen hebben gisteravond en gisternacht Joodse Israëlische bezoekers belaagd en in elkaar geslagen. Jongens op scooters gingen kriskras door de stad op zoek naar supporters van Maccabi Tel Aviv. Het was hit and run. Voetbalfans werden geslagen en geschopt... waarna de relschoppers er weer snel vandoor gingen. En vanwege het geweld gelden er vandaag en komend weekend extra veiligheidsmaatregelen. Heel Amsterdam wordt gezien als veiligheidsrisicogebied. En dat betekent dat er overal preventief gefouilleerd mag worden. Demonstraties zijn verder verboden en er zijn extra agenten op straat. Ibusco krijgt hulp uit China. De Nederlandse bouwer van elektrische bussen zit in zware geldnood... maar kondigt nu een deal aan met een Chinese batterijproducent. En ook wil Ibusco nieuwe aandelen gaan uitbrengen... om, om op die manier 36 miljoen euro op te halen. ING en de Van der valk familie hebben ook aandelen in Ibusco... en die zouden nu ook verder de portemonnee willen trekken. Ja, en morgen is het zover. Dan is het Songfestival. Nou, ik heb het niet over de Eurovisie-variant, maar het Regio Songfestival. Dat wordt georganiseerd door de regionale omroepen. Doel van het festival is het vieren van alle streektalen en dialecten die we in Nederland hebben. Ja, van Limburg tot Groningen worden de keeltjes gesmeerd. En het danspassen nog eventjes goed doorgenomen is te zien bij RTV Noord. Groningen! Dat komt wel goed, dat doen we goed in. Ben je is dat? Nee, geen last van. ga oh, gasgeven. Het is de moord, hè? Door die anderen maar zenuwen hebben. Wij in eh, Groningen moeten gewoon storm. Batsa! you all, thank you all very much, very much. Ja, het wordt een groot feestje zoals je hoort. Eh, het Regio Songfestival is morgenavond in Theater Het Vrijthof in Maastricht. En wordt door alle regionale omroepen uitgezonden. Het weer in nog, ja, het lijkt wel een beetje alsof het eh, geen licht wil worden. Hè? Het is eh, zwaar bewolkt bij een graad of 7. Morgen opnieuw een grijs dagje. Blijf blijft wel droog en alleen in het zuidoosten kans op zon dan bij een graad of 8.